gedachten zien jou weer staan. Met je lange blonde haar liepen wij elke dag naar school. Je woonde aan mijn overkant, ik had mijn hart om jou verpand. Jij was de mooiste van de klas en ik droeg tijd jouw boekenkrans. Dit was voor mij mooiste tijd, maar nu ben ik jou voor altijd kwijt. Ik hield van jou en jij van mij. Ik vraag mij waar zou je zijn, kleine Linda uit zou het nu toch met jou gaan? Bent je soms nog eens terug, oh wat ging die tijd voor ons nog vlug? In het fietsen op het zoen. wat zou ik dat graag doen? We zaten in dezelfde klas en we waren nog zo goed als maar nu ben ik jou voor altijd kwijt. Ik hield van jou en jij van mij. Ik vraag mij af, waar zou jij zijn? Kleine Linda uit de lang. Hoe zou het nu toch met jou gaan? Ben je soms nog eens terug? Oh, wat ging die tijd voor ons toch vlug? In mijn fietsen nog de eerste zoen. Wat zou ik dat graag overdoen? We zaten in dezelfde klas en we waren nog zo groen als gras. Dit was voor maar nu ben ik jou voor altijd kwijt. Ik hield van jou en jij van mij. Ik vraag mij af, waar zou jij zijn?